Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het parlementsgebouw in Kaapstad bestaat uit drie delen... waaronder het originele en oudste gebouw dat in 1884 werd voltooid. De nieuwere delen huisvesten het Zuid-Afrikaanse parlement. In Frankrijk hoeven gevaccineerde mensen die besmet zijn... voortaan niet meer tien, maar zeven dagen in thuisisolatie te blijven. De regering hoopt zo de druk op de samenleving wat te verlichten. De Franse minister van Volksgezondheid zegt dat de isolatie kan worden opgeheven... als er na vijf dagen een negatieve testuitslag is. Fransen die in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon... maar volledig gevaccineerd, hoeven niet meer in quarantaine. In België is het aantal coronabesmettingen in een week tijd verdubbeld. Van bijna 7.500 gevallen naar zo'n 15.000. Toch neemt het aantal patiënten in de ziekenhuizen eraf. In België zijn de maatregelen minder streng dan in ons land. Mede daardoor trokken veel Nederlanders de afgelopen tijd de grens over... om te winkelen in steden als Antwerpen en Gent. Noord-Korea is op zoek naar iemand die vanuit Zuid-Korea... de zwaar bewaakte grens met het noorden is overgestoken. De grens is verboden terrein en ligt vol met landmijnen. Het gebeurt geregeld dat Noord-Koreanen proberen te ontsnappen naar het zuiden... maar omgekeerd komt maar zelden voor. Het weer, de buien trekken via het noordoosten het land weer uit... en daarna gaat de zon nu en dan schijnen. Er staat een matige tot, zuid, tot krachtige zuidwestenwind... en het wordt tussen de 11 en 14 graden. Aan het eind van de middag krijgen we opnieuw te maken met buien... en nu en dan kan daar ook hagel en onweer bij voorkomen. Vannacht is het droog en ook morgen het grootste deel van de dag droog... bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 This is the reason why we make resolutions, and this is the season to give more contribution. Hello, Mr. New Year. Hello. Oh, yes, we welcome you here. We'll wipe our tears. Oh, yesterday for a new year has come our way. This is the reason why we make resolutions. contribution, my Lord, Mr. New Year, hello. Oh, oh, oh yes, we, we welcome you here. We'll wipe our tears on yesterday, for New Year has come our way. Een hele goede morgen luisteraars eh, bij ZFM Zandvoort. Eh, ja, twee eh, presentatoren van ZFM Zandvoort zitten in de studio. Normaal gesproken doen we altijd de eerste zondag in het nieuwe jaar met de volledige ploeg. Maar ja, corona maakt dat het een en ander niet mogelijk is. Dus we hebben besloten dat maar twee presentatoren aanwezig zijn. We proberen contact te zoeken met twee presentatoren. Jeroen en Jaap, die ja, ergens in zitten en mogelijk ook wat muziek hebben. Maar dat gaan we proberen vandaag. Of het allemaal lukt, ja, dat is even dus ze hebben in ieder geval wat muziek gestuurd, dus we kunnen hun keus wel draaien. Ja, een bijzondere uitzending altijd, die eerste van eh, eh, januari. En we begonnen natuurlijk met een treffend nummer. De Cool Breezers met een eh, fantastisch nummer. Hello, Mr. New Year. Een beetje doe op wop muziek om mee te starten. Ja, in de studio zijn aanwezig Edward. Hallo Edward. Goedemorgen. Ook de beste wensen nog voor het nieuwe jaar. Okido. ja, heb je een goede oudejaarsavondviering gehad? Eh, ja, het was vrij rustig deze keer, moet ik zeggen. Eh, niet al te veel vuurwerk zeg maar, in de buurt. Eh, tenminste, dat viel me inderdaad op, dat het heel rustig was. Maar zelf heb ik het prima, okay. heb ik me prima vermaakt. Ja, ja, ik moet zeggen, ik kom daar uit Hillegom. Daar was toch redelijk veel vuurwerk, hoor. ja, joh? Oké. Echt ook heel lang. Dus <laughs> volgens mij, het begon om 12 uur. Eigenlijk aan het begin van de avond, moet ik zeggen. Het ging de hele avond door. En dan zo, eh, volgens mij om een uur of twee, klonken er nog steeds eh, forse klappen en knallen. Oké, nee, bij ons was het, eh, ja, ik woon dan in Haarlem, maar om half één was het toch echt gebeurd. En normaal inderdaad gaat het toch ver na ene door, maar dit keer toch echt niet. Ja. Nou, we maken een beetje een, eh, een soort mix van eh, mooie jazzmuziek. Eh, Edward heeft zijn keuzes en ik heb mijn keuze. Ik zit meestal wat aan de vocale kant. En wat, wat draai jij vooral? Ja, ik heb... nou, we hadden natuurlijk eerst de Cool Breezes hè, met Hello Mr. New Year. Ik ga naar een plaatje van 2021. een trio alt-saxofonisten. Dat heet samen Altoism. En het nummertje heet The Time Has Come. Een heel rustig nummer voor wat eh, reflectie. Nou, samenspel van een nieuwe band... gecentreerd rond de drie alt-saxofonisten alt, uit Chicago... Greg Ward, Rajiv Halim en Cheryl Cassidy. Tezamen noemen ze zich Altruism en eh, ze brengen een mix van originals, bebop klassiekers en ballads. Een eh, ja, hele lekkere eh, luisterplaat die heet The Time... nee, het album heet ook Altruism en het nummertje wat je net hoorde is The Time Has Come um, wat had je klaarstaan? Ja, ik, eh, het is eigenlijk de tijd dat je je kerstcd'tjes eh, gaat opruimen. Maar er zijn een paar cd's, daar staan toch nummers op... die ook in <laughs> januari nog heel aantrekkelijk zijn. Ik heb altijd drie kerstcd'tjes ieder jaar altijd bij de cd-speler liggen. En dat is onder andere uh, Joe Stafford, een, uh, zangeres. En die had een, een CD, kerstcd, Happy Holidays, I Love the Winter Weather. En daar staat een nummer op, dat heet June in January. En ja, dat is toch wel even smikkelen hoor. Nou, het, eh, de, de temperatuur is er wel naar. Lijkt eh, er zeker op. Ja, oké. daar gaan we. June in January. Stafford was dat eh, toch altijd weer een stem waar je met plezier naar luistert. En eh, in dit programma dat zit toch een beetje vol met tegenstellingen. Het, eh, het nummer van Joe Stafford ging over June en January. wat ik nu heb klaargezet, dat was of is George Shearing, een bekende Engelse pianist. En die heeft ooit een CD of een LP gemaakt, The Shearing Touch. Dat deed hij samen met Billy May. Billy May is een orkestleider en arrangeur. En ik vond het wel leuk om daar een pittige tegenstelling tegenover te zetten. Het nummertje Snowfall. Ja, knallen maar, eh, Edward. Eh, George Shearing. En dan gaan we nu door naar een eh, pionier op de, op de jazzharp. Ik had het net eh, voor de uitzending even over de harp met uh, Auko. Je kent natuurlijk, iedereen, kent de Dorothy Ashby. Maar ik heb hier Corky Hill... die is wat minder bekend, maar die speelde toch met de grote van de jazz. Ella Fitzgerald, uh, Chad Baker, noem maar op. Tony Bennett niet te vergeten. En ze speelde ook naast de harp ook piano. Ze leeft nog steeds... Uh, ze is ver in de tachtig. Dit is een nummer eh, zo uit 2008 met uh, Bren, Brenna Whittaker op vocale. Corky Hill. Where or when? It seems we stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you were smiling, you were smiling then, but I can't remember. the first talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you were smiling, you were smiling then, but I can't remember. have made. the night. You can hold me feeling that the light of every sigh and every love and moan. When you wake, you will find that the dream in your mind the dream in your mind is still luistert nog steeds naar ZFM Jazz op de zondagmorgen in het nieuwe jaar. Dat was natuurlijk eh, Mark Murphy, de Amerikaanse vocalist. Misschien wat minder bekend dan een eh, Mel Tormé of een eh, Tony Bennett... maar toch een geweldige muzikant. hier met een, nummertje The Dream te vinden op het album... wat hij maakte ooit in de jaren 90 met het uh, Metropool Orkest. gelijknamig album The Dream, het Metropool Orkest... onder leiding van Rob Pronker, meen ik. Eh, Auko. Ja, we gaan zo eh, Jeroen eh, bellen. Jeroen, blijf nog even wachten. Het ging net even fout, maar we gaan het zo weer proberen. Eerst nog even naar Auko met een nummertje. Ja, ik had al verteld dat ik wat kerstcd's ging opruimen. En dat zijn de drie kerstcd's die bij mij daar altijd ver boven zeggen. En daar behoort ook toe een, een cd genaamd van een bluesboy. Uh, Capmo is zijn naam. En dat is een eh, fantastische zanger en eh, ja, ja, componist. En die heeft een kerstlied gemaakt. Moonlight, Mistletoe and You. En daar staat ook nog een nummer op wat ook voor het nieuwjaar van toepassing is. En dat is het mooie nummer One More Year With You. daytime has come to an end. Santa and I and Rudolph are packing it in. Out with the old tree down to the curb. I'm singing a Christmas carol, mumbling the words, and jingle bells rock, and wishes come true. That's right night Holiday time Has come to an end But baby we've got forever About to begin snow light in Vermont, telegraph cables they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely shadows through the trees. Snowdrifts shining in the dark. dat was natuurlijk weer Joe Stafford. Dat stond op hetzelfde cd'tje. Moonlight in Vermont. En als je dan zo'n sax hoort eh, blazen... ja, dan lopen toch de rillingen over je rug. Eh, wij gaan door met een... Een, een, nummertje van eh, een, een, bekend nummer. Stella bij Starlight. Een nummer van, uit een film volgens mij. Charlie Parker is daar degene die dat het eerst als jazzmuzikant op de plaat heeft gezet. Op een cd eh, eh, eh, Charlie Parker with Strings, nummertje uit 1952. Stella by Starlight. Ja, daar komt hij zo aan. Stella by Starlight. comes a temptation I never resisted. Love is a danger. I'm willing to risk it. You are that danger, and danger is wow you. And so you better not come knocking on my door. I'll throw away the key. You better not go messing around my heart. You'll end up hurting me. You've got the kind of eyes that I could go for. You've got the kind of lips that make me want to know more. And so you better not say nice with a smile, that secret smile, that lover's smile of drown. You're just the kind of guy that I always dreamed of, but one I'd never meet it seemed of. Of course you know that once the flame is started, you've got to let it burn and glow, or I'll be broken hearted. Please say you love me or set me free, cause you're the dangerous type of a guy for me. So ba ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do De do do do do do 90 miles an hour. I don't believe I ever felt infatuation of such a crazy sting. I had never known a heaven here on earth where every day was spring. So tell me if there's no hope for my scheming. Pinch me awake and stop this dreaming. Don't you know that once a wheel's turning, acceleration makes him go. Monica Swift die leverde afgelopen jaar een van de meest eh, onderhoudende, enerverende uh, vocale jazzalbums af. Ik draaide haar al eens in mijn eigen programma van een aantal maanden geleden. Begeleid door cracks als eh, Emmett Cohen op piano en Yasushi Nakamura op bas. Het album heet is Bitter Earth. En dit nummertje wat je net hoorde was de You're the Dangerous Type. Uh, een van de beste albums, jazzalbums van 2021 wellicht. Eh, ja, we proberen natuurlijk eh, Jeroen te bereiken, wat ik net al zei, maar dat lukt niet helemaal. we zouden hier oorspronkelijk met z'n allen in de studio zitten, maar dat kan natuurlijk niet vanwege de corona. Maar dan gaan we straks wel gewoon het nummer door Jeroen uitgekozen draaien. Eerst even naar iets anders, Alco, of niet? Ja, ik had net Charlie Parker gedraaid met Stella bij Starlight. En er is ook een, een groepje, een trio Stella Starlight Trio. En ik kwam ooit een cd tegen, dat was de muziek van U2... gespeeld door diverse eh, eh, bandjes eh, op een jazzachtige wijze. En daar stond ook deze New Year's Eve, New Year's Day, op. <laughs> dus vandaar dat ik dacht, misschien leuk om die toch even laten horen. Het is eigenlijk een beetje, komt uit, volgens mij uit North Carolina. Durham, North Carolina zit volgens mij nu in Los Angeles. In die En ja, het is, ik vind het wel grappige muziek, dus... Oké, dan gaan we, maar. gaan we naar luisteren. New Year's Day. gets underway. I want to be with you, be with you night and day. Nothing changes on New Year's Day. On New Year's Day. white. Arms untried, the chosen few. The newspaper said. again. I will be with you again. to be with you, be with you night and day. Nothing changes on New Year's Day. Day in een eh, jazzy groove. Het nummertje van uh, eh, U2. Ja, we hadden eigenlijk eh, gepland om Jeroen in de uitzending te krijgen... maar dat, op een of andere manier lukt dat niet. Dat zul je net zien in het nieuwjaar. Um, we hebben wel zijn een nummertje klaarstaan wat hij had uitgekozen van Nina Simone. Ehm, de uh, Backlash Blues komt van een album Nina Sings the Blues. Ergens uit de jaren 60 vermoed ik. Een civil rights movement song. Nina Simone, The Backlash Blues. Backlash, backlash. Who do you think I am? You raise my taxes and freeze my wages, send my son to Vietnam. You give me second class houses, second class schools. Do you think that all colored people are just second class fools? Mr. Backlash. yes I am. When I try to find a job to earn a little cash, all you got to offer is your mean old white backlash. But the world is big, big and bright and round, and it's full of other folks like me who black, yellow, baby. now dat was natuurlijk Nina Simone, I'm Gonna Leave You With The Blues. En we beginnen natuurlijk met iets nou, Hollands. Dat is ook wel weer eens nodig. Ik heb klaargezet Janne Schra en de Vogels. Eh, eh, en dat is een eh, In de Regen heet deze cd. Daar staat een Hollandse standard op. diep in mijn hart. En hier klinkt een mooie trombone solo van Pablo Martinez. Oké, daar gaan we mee eindigen het eerste uur. En dan gaan we natuurlijk het tweede uur verder met een lekkere mix van oude en nieuwe muziek. In het nieuwe jaar bij ZFM eh, Jazz. Dus ga niet weg, neem snel een kop koffie, eh, een hap van je broodje... en ga weer klaarzitten voor het tweede uur bij ZFM Jazz. Hier komt die diep in mijn hart, Janne Scha. Deep in mijn hart boos zijn op jou, blijf ik je toch altijd trouw. Dat mag je heus wel weten. Diep in mijn hart is er maar één dat ben jij. Jij bent toch alles voor mij. fijne dagen en een voorzitter.